Drie uur. Kees Groot met het NOS-show. Mensen raakten gewond, van wie enkele ernstig. Waarschijnlijk ontplofte er een kachel of een verwarmingsketel in het gebouw... waarna er brand en paniek uitbrak. In het clubhuis was op dat moment een kaarttoernooi aan de gang. Getuigen zeggen tegen lokale media dat bezoekers moeite hadden om weg te komen... terwijl het clubhuis zich vulde met dikke rook. De autoriteiten in Portugal melden dat de brand inmiddels onder controle is. De regering van Tunesië stelt ongeveer 60 miljoen euro beschikbaar voor arme gezinnen en andere hulpbehoevenden in het land. De toezegging komt na een week van protesten. Tunesiërs zijn boos over de gestegen prijzen van brandstoffen en de hogere belastingen. Volgens de minister van Sociale Zaken is de 60 miljoen bedoeld voor de armen en de middenklasse. Zo'n 250.000 huishoudens zullen ervan profiteren. Bij de protesten in Tunesië viel afgelopen week één dode... 800 demonstranten zijn opgepakt, onder wie een aantal oppositieleiders. Chelsea Manning wil de Amerikaanse Senaat in. Ze heeft zich aangemeld om als democratisch kandidaat mee te doen aan de verkiezingen in Maryland. Manning lekte als militair grote hoeveelheden geheime documenten en werd daarvoor veroordeeld tot 35 jaar cel. In die tijd heette ze nog Bradley Manning en was een man. President Obama gaf haar vorig jaar vlak voor zijn aftreden gratie. Het is onduidelijk of Manning kansrijk is voor een zetel in de Senaat. Waarschijnlijk stelt ook de huidige, populaire senator Cardin zich opnieuw verkiesbaar. De verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat zijn in november. Het weer, de minima liggen vannacht rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig, het blijft droog bij 3 tot 6 graden.